Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op straat in Herengewaard is een dode baby gevonden. Het lichaam zat in een tas. De politie onderzoekt de plaats waar de baby is gevonden. Hoe het kindje is overleden kan de politie nog niet zeggen. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Noord-Holland dat het gaat om een baby van ongeveer een jaar oud... Een tattoo-conventie in Kerkrade is door de burgemeester verboden... uit vrees voor gevechten tussen motorclubleden. De politie heeft signalen dat leden van meerdere clubs... naar het evenement zouden komen. De tattoo-bijeenkomst stond gepland voor komend weekend... in het stadion van Rode JC. Tatoeëerders en piercers zouden shows geven tijdens het evenement. Tweede Kamerleden lopen een groter risico op bijeenkomsten over asielzoekers en vluchtelingen, zegt de afdeling Beveiliging van de Kamer. Die wil daarom weten wanneer politici naar zulke bijeenkomsten gaan. Alle fracties hebben hier een brief over gekregen. Daarin wordt als voorbeeld het Drentse dorpje Oranje genoemd... waar staatssecretaris Dijkhoff werd belaagd. In Bulgarije zijn drie Nederlanders opgepakt... die mogelijk op weg waren naar Syrië. Ze werden aangehouden bij de Bulgaars-Turkse grens. Van twee van de drie verdachten is de identiteit bekend. Een jongen van 18 uit Almere en een meisje van 17 uit Utrecht... Lionel Messi moet toch voor de rechter komen vanwege mogelijke belastingontduiking. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Barcelona bepaald. Als de stervoetballer wordt veroordeeld, kan hij 22 maanden cel krijgen. De vader van Messi zou voor ruim 4 miljoen euro belastingfraude hebben gepleegd met geld van de voetballer. Lionel Messi zegt dat hij van niets wist, maar het Hof twijfelt daaraan. Dan nog het weer. Op veel plaatsen bewolkt en wat motregen. Morgen opnieuw veel bewolking, lokaal wat regen. In het westen mogelijk zon. Het wordt aan een graad of 15. In het weekend wordt het zonniger. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel ongelukken vanavond, de meeste vertraging in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bijvoorbeeld tussen Barneveld en Eembrugge 9 kilometer file. Bijna een half uur sta je daar in de file. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. 11 kilometer op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Utrecht en afrit Everdingen door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A9 Amstelveen richting Diemen 4 kilometer bij Knopend Diemen. 9 kilometer op de A10 Noord richting A10 West tussen Zeeburg en Westpoort. Het komt door een ongeluk en ook de A10 is weer vrij. 11 kilometer op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Drieberg en Knoop het Oude Rijn. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 6 kilometer. 17 kilometer door bergingswerkzaamheden op de A27 Almere richting Gorkum tussen Knoop het Eemnes en Knoop het Lunette. Op de A27 Utrecht-Gorkum staat tussen Knoop het Rijnsweert en Knoop het Everdingen 9 kilometer.